Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Malta gaat toch reizigers toelaten die nog niet volledig zijn ingeënt. Het land wilde die eerst vanaf vandaag gaan weigeren, maar ziet daar op het laatste moment van af. In plaats daarvan moeten toeristen en zakelijke reizigers die niet zijn ingeënt in quarantaine. Voor hoe lang, dat is niet bekend. Zo'n 80% van de bevolking op Malta is volledig gevaccineerd. Mede door reizigers is het aantal besmettingen met corona afgelopen tijd spectaculair opgelopen. Daarom wilde Malta een vaccinatie als harde eis stellen voor toelating, maar het gaat dus niet door. Het aantal doden bij rellen in Zuid-Afrika is opgelopen naar 72. Sinds vorige week is het in delen van het land onrustig nadat oud-president Zuma gevangen werd genomen. Hij zit een zelfstraf van 15 maanden uit omdat hij niet heeft meegewerkt aan een onderzoek naar corruptie in de tijd dat hij president was. In het land zijn massale plunderingen. De politie vuurde verdovingsgranaten en rubberen kogels af. 1200 mensen zijn opgepakt. Er is een tweede verdachte aangehouden voor een dodelijke woningbrand in Hilversum. De politie denkt dat een 19-jarige man medeplichtig is aan brandstichting. De woning werd eind mei in brand gestoken. De twee bewoners overleefden dat niet. Vorige week pakte de politie al een 17-jarige verdachte op. Het echtpaar zou getreiterd worden, maar of de brandstichting daar ook mee te maken heeft is nog onduidelijk. Een vader in China heeft zijn ontvoerde zoon na 24 jaar teruggevonden. Hij reed al die jaren met een scooter door het land met grote afbeeldingen van zijn verdwenen zoon. Na een tocht van een half miljoen kilometer vond hij hem. De zoon bleek nog altijd in dezelfde provincie te wonen. De jongen werd volgens de Chinese overheid teruggevonden op basis van DNA-onderzoek. Kinderontvoeringen zijn een groot probleem in China. Jaarlijks worden duizenden kinderen meegenomen om vervolgens te worden doorverkocht. Twee mensen die mogelijk betrokken waren bij deze ontvoering zijn opgepakt. Het weer, vooral in het oosten en in Limburg kan het nog regenen. Morgen in het zuidoosten en oosten veel regen, lokaal met onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.